Drie uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De Nederlandse schaatsmannen hebben op de ploegenachtervolging het brons gewonnen. In de troostfinale van de Olympische Spelen werd ruim gewonnen van Nieuw-Zeeland. In de finale won Noorwegen verrassend van favoriet Zuid-Korea. Eerder werden de vrouwen tweede op de ploegenachtervolging. De Nederlandse vrouwen verloren van Japan. Het brons ging naar de VS. GroenLinks en PvdA komen met een initiatiefwet waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden om de abortuspil te verstrekken. Nu moeten ongewenst zwangere vrouwen nog naar een abortuskliniek voor de abortuspil. Daarmee kunnen zwangerschappen tot 6,5 week worden afgebroken. De drempel om naar zo'n kliniek te gaan is volgens GroenLinks en PvdA te hoog. Wethouder Jo Palmen vormt geen hoog en ernstig integriteitsrisico voor de gemeente Brunsum... Dat concluderen twee hoogleraren die in opdracht van de gemeenteraad... de integriteit van de omstreden wethouder opnieuw onderzochten. Vorig jaar oktober leidde de benoeming van Palmen tot een politiek schandaal... in de Limburgse gemeente, waarna de burgemeester vertrok. De Noorse gevangenen die vastzaten in Veenhuizen gaan daar in september weer weg. Noorwegen heeft het contract over de huur van Nederlandse cellen niet verlengd. In 2015 sloot Oslo een contract voor drie jaar met Nederland omdat Noorwegen in eigen land een cellentekort had. Het is niet duidelijk of het besluit van Noorwegen gevolgen heeft voor de gevangenis in Veenhuizen. Dit weekend gaat in Friesland op veel plaatsen een vaarverbod in. De provincie wil daarmee de ijsgroei op het water bevorderen. Het gaat de komende dagen en nachten vriezen en dankzij een vaarverbod wordt het dunne ijs niet kapot gevaren. In de dierentuin van het Franse Amnéville zijn deze maand meerdere zeldzame dieren geboren. In een paar dagen tijd werden een witte neushoorn en drie Bengaalse tijgers geboren. In het wild lopen er minder dan 4000 van die tijgers rond. Het weer droog en zonnig en het is een graad of 5. Later vanavond en vannacht vriest het 2 tot 5 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en wordt het weer een graad of 5. En vrijdag en in het weekend wordt het kouder.